Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker 13.000 Oekraïense kinderen zijn verdwenen en gedeporteerd naar Rusland. Dat zegt een politicus uit Oekraïne tegen Sky News. Het gaat om een schatting, mogelijk zijn het er zelfs nog meer. Eerder kwamen er al berichten over kinderen die vanuit Oekraïne naar Rusland ontvoerd werden. Zo zouden kinderen die op schoolreis waren gestuurd niet meer terug zijn gekomen. Een vliegtuig dat vanmiddag landde op Eindhoven Airport heeft een klapband. Het toestel kwam vanuit Londen. Of de band geklapt is tijdens het landen is onduidelijk. Alle 180 passagiers zijn zonder kleerscheuren van boord gehaald. Dan heb ik nog voetbaluitslagen voor je. Sparta heeft de stadsderby tegen Excelsior gewonnen met 1-4. PSV won met 1-0 van RKC Waalwijk. Ajax speelt op dit moment tegen NEC. En vanavond speelt Cambuur nog tegen Go Ahead Eagles. En er is tijdstress bij ProRail. Voor het eind van dit jaar moeten alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland aangepakt zijn. Er moeten spoorbomen en bellen gebouwd worden, maar dat gaat niet overal zo snel als gepland. In Overijssel bijvoorbeeld, daar worden de werkzaamheden tegengehouden door een kikker. Poolkikker is een van de drie groene kikkersoorten die we hebben in Nederland. Zo'n beetje vanaf eh, half maart, half april, dan zoeken ze die voortplantingswateren op om voor te planten, eh, eitjes te leggen. En dat is eigenlijk ook precies de tijd van het jaar waarin wij dan vervolgens ons eh, graafwerkzaamheden in het land kunnen uitvoeren. Ja, de poolkikker dus. Ook op andere plekken heeft ProRail last van dieren. Zoals de knoflookpad, de kamsalamander, de das en de bever. Krijg je nog het weer, bewolkt met af en toe zon. Vooral in het zuiden kan een bui vallen. Het is een graad of zes. Vanavond valt er af en toe nog een bui. De temperatuur daalt naar het vriespunt.